Annette Schut met het NOS Journaal. De ontvoerde Venezolaanse leider Maduro is gisteravond laat aangekomen in New York. Volgens de New York Times is hij samen met zijn vrouw naar een gevangenis gebracht. Op een account van het Witte Huis wordt een video getoond waarop Maduro te zien zou zijn. President Trump zei eerder op een persconferentie dat hij wordt beschuldigd van drugsterrorisme. Maduro werd gisternacht gevangen genomen tijdens een militaire operatie van de Verenigde Staten in Venezuela. De Zwitserse politie weet inmiddels van acht doden van de cafébrand in Wallis om wie het gaat. Het gaat om jonge mensen met de Zwitserse nationaliteit. De twee jongsten zijn 16. De lichamen zijn overgedragen aan de nabestaanden. Het identificeren duurt lang omdat veel lichamen ernstig verbrand zijn. In Beneden in Gelderland is gisteravond met meerdere politieeenheden gezocht naar een verdachte van een mishandeling. Er werd ook een politiehelikopter ingezet. De verdachte man zou gisteravond zijn vrouw hebben mishandeld en bedreigd... waarna hij op de vlucht sloeg. Volgens Omroep Gelderland heeft de politie meerdere tuinen doorzocht... en een deel van de omgeving afgezet. De man werd niet veel later gezien in een auto... die na een achtervolging door de politie crashte. De verdachte ging er daarna te voet vandoor en hij is nog niet gevonden. Tienduizenden huishoudens in Berlijn zitten tot zeker donderdag zonder stroom. Die viel uit nadat een brug met kabels in de buurt van hun elektriciteitscentrale in brand was gevlogen. Een gemeentehuis en een sporthal zijn ingericht als noodopvang. Ook hebben kerken hun deuren geopend voor mensen die willen opwarmen. De brand in de brug is mogelijk aangestoken. Extreem linkse klimaatactivisten zouden erachter zitten. Het weer. Er trekken winterse buien over het land.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 Thank you, DJ. <laughs> sign me up. Come on, you can get it, get it, girl. Anytime. Say what? Tonight is fine. I got my mind made up. Come on, you can get it, get it, girl. Anytime. Say what?